Jawel, we zijn begonnen met de zomeredities van 2012. En het houdt in dat de muziekagenda en de rubriek Wat gaan we nu eten er niet eh, zullen zijn voorlopig. Eh, en deze zomeredities zullen te horen zijn tot begin september. Dus tot die tijd even geen agenda en ook even geen recept van de week. Eh, de zomeredities van Donderslag die zitten wel vol zomerse muziek. En als er nieuwe muziek is, laat ik die natuurlijk ook horen. Ik ben er van thee tot bier. En ik ga zo even bellen met Rob Ricard om een tipje van de sluier op te lichten. En Rob Ricard is er tijdens de zomeredities ook bij met zijn platenkeuze natuurlijk. Die straks om half bier is te horen. En iedere week om half bier. En de zomereditie zonder Theo Verriet, dat kan natuurlijk niet. Hij is er straks met zijn BlaBlaBlog om half drie. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over de kun je vinden op mijn weblog. En ga ervoor naar rvd Alle andere informatie kun je gewoon vinden op wwwradio We gaan muziek maken. De Rumor. Frozen Years. person has felt this way. others and they need help. These days you have to do for yourself. They get no hint from the past. They'd be heroes if they could win. We'd be free from the frozen years at last. It's not easy to escape in these frozen years. Het is nu niet overal zomer in Nederland. Soms een beetje herfstachtig, dan weer zonnig. Maar in de stad is het meestal mooi weer. Vooral ergens in Amerika aan de oostkust of misschien wel de westkust. Joe Cocker zingt erover. A Summer in the City. Hot town, summer in the city.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 from the world. Go out and find the girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. Luisteraars, het is eh, natuurlijk weer eh, even na tweeën. En dan bel ik altijd met Rob Ricard. En hij is er vandaag ook weer voor een tipje van de sluier. Eh, Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. ik bel je voor een tipje van de sluier voor jouw platenkeuze straks voor half bier. Ik, ik ga even kijken wat ik bedacht heb. Want ja. dat staat in mijn aantekeningen. Oh, weet je het niet uit je hoofd? Mijn leeftijd iets uit mijn hoofd weten. Dat is wat te veel gevraagd. Ehm, ik weet het niet. Jij bent toch nog een hele jonge blom? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben al hoogbejaard. Oh, dat wisten de luisteraars niet. Ja. Ja? Oh. Nee, oh, dat, ik weet niet wat de luisteraars weten. Nou, volgens mij eh, dachten ze dat jij een eh, jonge gozer was. Maar... Dat was ik ook. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Oh, oké. Nou, laten we daar verder niet over hebben. Je hebt een uh, eh, plaatkeuze. De en... plaatkeuze bestaat, uh, betreft een country music band yes. uit Miami. Oké, Miami hebben we het nu over. Dus Amerika. Aan de oostkust. Warme golfstroom. En daar komen niet de Beach Boys vandaan. Nee, die uh, is het niet. Nee. die zit aan de andere kant natuurlijk. Eh, die hebben trouwens wel een nieuwe cd uitgebracht. Een nieuw album. Ik zag het, ja. Ja, Ehm, ik weet niet of ik heb het niet beluisterd. Eh, maar goed, eh. ik ook nog niet, maar ehm, men was er niet. Wat? Men was er niet zo lovend. Praten, dat gaat niet goed. Men was er niet zo lovend over. Nee, ik kan het me voorstellen, want die zijn ongeveer net zo oud als ik. Oh. Dus er komt niet veel goeds meer uit natuurlijk. Oh, dus jij loopt ook al tegen de 70? Ja, ik ben op weg. Oh, dat wist ik, ook niet. Ik ben op weg naar de 70's. Oké, eh, nou. Ehm, nou. Eh, country rock band? country music band. een country music band uit Miami, Florida. Oké. Eh, ze hebben bestaan en eh, ik geloof dat ze nog een poging tot reunie zouden doen. oh, ze bestaan dus niet meer. Ze zijn dus uit elkaar al. Ja, ze waren alweer opgegeven, ja. Oké, en de plaat die je dan hebt voor vanmiddag, dat is dan ook een oudje? Want ik neem aan dat ze niks nieuws hebben. Dat is een oudje uit 1998. Oké. Nou, dan moeten de luisteraars maar even mee doen. Ga ik een plaatje draaien nu om uh, dit gesprek af te ronden. En dan eh, spreek ik je straks om eh, half bier. En wat ik nu ga draaien, want dat heb ik al helemaal klaar staan, is Paul McCartney, en die ken jij natuurlijk wel. Ja. En het nummer heet My Brave Face. En ik spreek je straks om half bier. Hoi. My brave, my brave. I wanna go bury my head in your pillow. been breaking up. I've been trying to compose baby. Will you please come home? No man for you. As I clear away another untouched TV dinner from the table.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 Et les mots ne sont que les mots, pas les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au des gens. C'est con, c'est con peut-être con cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvertir.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 C'est con, c'est qu'on peut être con à se cacher de soi-même. Vorig jaar was deze plaat als single uitgebracht en eh, dit jaar eh, staat hij op haar eh, nieuwe cd, op haar nieuwe album. Zas, Z-A-Z schrijf je. En hij is ook regelmatig op andere Nederlandse zenders te horen nu. Hij op CDs uitgebracht, op een album is uitgebracht. Kloks, Coldplay. Het is weer Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En dat doen we vandaag ook met een eh, prachtig mooi nummer van de groep Airbag. Het nummer heet What Drives Your Head. What drives your hetzelfde zijn. is Radio 501. Is Radio 501. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Lou Beka, Mambo number 5. Zoals hij het al zei, Radio 501. 1, 2, 3, 4, 5.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 I do in love with a girl like you. Cause you can't run and you can't hide. You and me gonna touch the sky. Mambo number five. van Theo Verriet. Blabablog.nl, 12 juli 2012. Klote crisis. De gevolgen van de economische crisis worden door ons allemaal gevoeld. Laat ik mezelf eens als voorbeeld nemen. Ik kreeg gisteravond ternauwernood iets te eten. We wilden namelijk naar de Thai hier om de hoek, maar die bleek afgehuurd door KPMG. De tweede Thai die we probeerden had voor die avond zelfs al een wachtlijst. We zullen toch niet weer met een lege maag naar bed moeten? Wat een crisis, wat een zware tijden. We overwegen wat ons nu te doen staat. Wat doet een mens in nood? Een mens dat smacht naar voedsel. We voelen onze knieën al knikken en onze magen rammelen. Oh, wat voelen we ons ellendig. Zullen we dan naar Albert Heijn? zegt Astrid. Ik schaam me. Op vrijdagavond naar de Albert Heijn deden we voor de crisis nooit. Zullen ze daar wel niet zeggen, fluisterend achter hun hand als we ons binnen zien komen? Vertwijfeld staan we in Hartje Jordaan. De energie vloeit uit ons lijf. We moeten iets doen, nu. Het meisje achter de kassa van Albert Heijn vraagt of we een bloemetje willen. Ze hebben het ruim ingekocht en weggooien is helemaal zonde. Het is een vrolijk oranje boeketje met klaphand. Het stemt me droevig. Klote crisis. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Heerlijke klanken, bekend bij iedereen denk ik inmiddels. Gary Rafferty met Baker Street. Ik moet er wel bij zeggen, de saxofoon solo wordt niet door hem gespeeld. everybody jouw radio 501, dan weet ik het ook niet meer. We zijn er tot bieruur en we proberen het een beetje zomers te houden. Jonas and the Massive Action heet de band. Ja, en het nummer heet Big Slice. Beetje heavy, maar lekker. Came looking for attention. Sell your confessions for some hardcore rock and roll. I cannot offer you redemption. some temporary satisfaction for your soul. Too much talking, you can't take anymore. You got a one track mission on your mind. Bone Shorty. this is jump. Jawel, zij waren er ook weer bij. Dat waren de Beatles. En van hen hoorde je The Night Before van het album Help uit 1965.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 Richting het zuiden neem ik aan. Triggerfinger uit België. I follow rivers. and I follow river out, dig out them, dig out them, dig out them. Hey. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Come to the love, I wanna have sex. I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Hey, eh, them around feet shake them bumper today. All of the girl with the sexy body. Hold up on no hand in the air, make me see. Jump and check out and wiggle your belly. The love for in this a party. I wanna have sex on the beach.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 Every time I stop and look around, I have to face it, might as well embrace it. Those days are never coming back, no more. No more. I remember summer nights, live it up until the sunrise. more than live forever and all in one night. Everyone is changing, world's a little stranger. Every time I stop and look around, I have to face it, might as well embrace it. Those days are never coming back. supposed vrijdagavond 9 uur Everything Changes van de New Shining. Morgenavond kiest Arwin Tamminga in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals altijd even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Dit is Radio 501. Radio Donderslag. Donderslag. Donderslag op donderdag. Hey, hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Alankabı Demir silo Au bord de l'eau Je t'ai écrit un mot Rien qu'un oiseau Qui me surveille Je pense à toi Bon baiser de Marseille Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau de rivage à l'encre d'un vieux silo au bord de l'eau je t'ai qui est n'y rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux du lit, on se dit quelle folie. Tavoarele da, sunt, le curăm de la față. Hai, Giulei! je t'ai un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu règle Si tu pouvais tout lâcher, je partir de chercher, te ramener au pays We hebben Het eh, eerste uur van deze donderslag zomereditie alweer achter ons. En ik ben er eh, vandaag tot 4 uur en ik heb nog eh, zomerse muziek en ook nog de donderdisc. En de platenkeuze van Rob Rikaar. Ik start dit uur met mijn zomerhit van Moussu T is een hele lange naam eh, is het eigenlijk, maar ik kort het maar even af. En het nummer heet Bombezer de Marseille. En voordat de donder eraan komt, heb ik nog een hele mooie voor jullie. What Does Your Heart Say Now van Ilse de Lange. spoken word. your heart your heart now Ik lach weer als de zomer begint. Dit is Radio 501. Is Radio 5. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. A Message to Rudy van de Specials. zomer is eh, bij jou thuis, dan is het wel zomer op jouw radio 501 als jij luistert. Ik zie buiten alweer op het fietspad diverse mensen met zwaar bepakte fietsen op pad gaan. Die gaan waarschijnlijk voor een fietsvakantie onderweg nu. Man of the Year heet het nummer. Valerie Finn. You're busy looking for the man of the here, but you're wasting your time because I'm already here. You paint a picture of the love of your life, and with every syllable, you're twisting the knife. Sleeping, beauty, there's no happily ever after if you don't wake up now. I'll be your flavor of the day, man of the year, love of your life. I'll always be here. But take all the space and time you can get. Don't rush into something you're gonna regret. I've been waiting. 16th boyfriend is supposed to be it. Like 15 dickweeds before him, he treats you like shit. And when he does, my services are implored. I bend you back into shape, and then he zeggen De Wolf. Het is een Nederlandse band. Het nummer heet Fishing Night at Noon. A moving fishes and a hollow life Liquid lovers are going down Cause today is a fishing night at noon man. Why you treat your women like fishes? And your dogs like kings. Cause it's fishing night. of salty ham. I take the flowers, pluck, pluck, take. Can still touch zomeredities op jouw Radio 501. Daar zijn we mee bezig en het duurt tot ongeveer september. Ik kreeg een, eh, een e-mailtje uit eh, Zuid-Frankrijk eh, van Ans. En die zit daar op een camping op dit moment. En die zit te luisteren en die wilde graag Coldplay horen met het nummer Trouble. Nou Hans, ga ervoor zitten. Lekker op je stoeltje in de zonnetje voor je tent of voor je caravan. Ik weet het niet precies. Maar hier is hij speciaal voor jou. Coldplay. 501 Flashback vandaag aandacht voor de Who I Can't Explain. vakantie. Echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Van de Linde. Ooit van gehoord? Dit nummer heet The Difference. Do you know what's nagging me? We all know how it's meant to be. follow your heart. Close your eyes, see who's inside. Tell me what's the difference about us. I can see the difference between us. It's the threat that makes us strong. we should be. We all need the other side. Houd die naam. Want eh, je weet nooit wat er allemaal nog van hem eh, op de plaat komt. Encore heet het nummer van Trombone Shorty. Roprika, Ricard. Het is inmiddels half bier geworden. En ja, dan hebben we het half uurtje voordat het bieruur wordt... hebben we altijd eventjes een gesprek aan de telefoon met Rob Ricard. Over zijn platenkeuze, zijn fabuleuze platenkeuze. nou, ik hoop dat ik je niet overval. Nee, helemaal niet zeg. Ik zit gewoon te wachten al een uur lang. Heel mooi. je had een, een, een, een, een country band uit Miami. Ja. daar had jij muziek van? Eh, nee, ik, ik heb hem niet zelf. Ik hoop dat jij hem hebt. Ja, ik heb hem wel zelf. Oh. Maar eh, op een um, schijfje. Oké, ik weet niet of eh, Anna hier... Man, ja, Anna die zit naar me te wijzen. En naar het beeldscherm. Dus ja, hij is binnengekomen, zegt ze. Oké. dus nou. dan kan ik hem zo starten. Ja, ik dacht van... omdat de zomer tot nu toe nog niet echt zo'n succes is... Ja, ik wel Het is meer herfst. Mm Maar... Ehm, dan kan ik natuurlijk een heel triest plaatje gaan draaien. Nou, er zitten wel goede dagen tussen hoor, af en toe. Ja, maar... Maar goed. Eh, over het algemeen valt het wat tegen. Ja, is dat is waar. En, zeg maar. En, dan eh, maar, heb jij een hele trieste plaat? Nee, nee, ik denk ik ga de boel gewoon een beetje opfleuren. Ja. Nou, dus ik heb een blije plaat. Dat willen we allemaal. Ik heb mijn zwembroek al aan lekker toch? Nou ja, trouwens in de country muziek is meestal niet zo triest hoor. Oh, dan eh, moet ik dan toch maar mijn eh, tuinbroek aantrekken? Doe je tuinbroek maar aan. Oké. Okay. erbij, komt helemaal goed. Ah, oké. Terrasverwarming aan. Ja, krijg je een lekkere rode nek van. Een badje met heet water. <laughs> Jongen, schommelstoeletje. Veranda. Oh, nou. Oh, geen straletje erbij. Zeg het maar, want eh, we, gaan nou, uh, we gaan nou door het lint allemaal lijkt wel. Goed, we gaan luisteren. Zal ik me aankondigen? Ja, doe maar. Dan ging er ook meteen af. Ja, ga maar aankondigen en dan eh, start ik de plaat. Nou, om toch een beetje in de zomerse stemming te verkeren... ga ik nu een heel blij plaatje starten. Of dat wil zeggen, die, die ga ik later starten namelijk de Mavericks met Dance the Night Away van de CD Trampoline uit 1998. Oké, bedankt. Ik zie je volgende week. Hoi. Hoi. De platenkeuze van Rob Ricard. zit te luisteren naar Radio 5 alleen maar als het nou geen zomer is bij jou op jouw radio of in jouw omgeving door de radio, dan weet ik het niet meer. Want eh, de Mavericks geven toch wel een heerlijke zomerse sfeer. Het was weer een goede platenkeuze van Rob Ricaar eh, op deze 12 juli 2012 in Donderslag. Benieuwd wat hij volgende week weer heeft. Dat gaan we dan weer beluisteren. Eerst een tip van de dan een half bier smiddags. middags. Better Days van de groep Back Corner Boogie Band. op Radio 501. van eh, Miami, Florida. Daar komt Casey en de Sunshine Band vandaan. Altijd lekker zomers aan de warme golfstroom in Amerika. En hij heeft heel wat mooie zomerse nummers gemaakt. Waaronder ook deze natuurlijk. Eh, die kennen jullie misschien van zijn grootste hits eh, album. Het nummer heet Give It Up. Casey en the Sunshine Band uit Miami, Florida. Ehm, net op de markt, gloednieuw, een, eh, nog geen week oud, is het nummer Gun Has No Trigger. En het is van de Dirty Projectors. Een prachtig mooi nummer, vind ik zelf. Luister er even naar. gezegd. Mooi nummer. What, we, uh, What If We van Esther Robinson. En die komt uit 2011. So I think I made my point. By calling you the other day. I think I got low. Las Ketchup. zomersgeluid uit Spanje. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie bedankt! Rogie bedankt! Yeah! Opgelucht? Hé? Eh? Opgelucht? Ja. Deze donderslag zomereditie van 12 juli zit er bijna weer op. Het is alweer bijna 4 uur. Maar mijn collega's zijn er vandaag tot spookuur. Je kunt mij de hele week e-mailen. Dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.weblog.nl.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 En ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl en als je interesse hebt dan stuur je een e-mail naar sales@radio501.nl. Tot zover de mededelingen. Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze donderslag van 12 juli. En de luisteraars thuis onderweg en ook op de camping. Allemaal bedankt voor het luisteren. Ik heb ervan genoten en ik hoop dat jullie ook hebben genoten. We gaan zo overschakelen naar Lucien Greefkes met zijn programma Afternoons. Met daarin de rubriek De Platenkast van Jori Zwart. En Jori Zwart is deze week te gast met een hele platenkast op wieltjes. En die reist de studio in, in de centrale studio van Radio 501. En dat is aan de weg in Horen. Ik ben er volgende week weer, zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij Helder hemel. And in the end. Ah, ah. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey! hier heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.